Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er gaan heel wat rode potloden doorheen vandaag. Op ongeveer 9000 plekken wordt gestemd tot 9 uur vanavond. Verslaggever Kees van Dam is in Delft, waar hij een man tegenkwam die het stembiljet aan zijn zoon gaf, zodat die hem in de container kon gooien. Dag meneer, waarom laat u uw zoon dat doen? Om eh, tot het democratisch goed wat wij hier hebben heel belangrijk is. En ik vind dat je dat moet eh, overdragen op, eh, op de volgende generatie. En wat vind je ervan? ik vind het goed ik vind het ook leuk om te doen, want op school leren we nu heel veel over de stemmen en zo. Meerdere gemeentes hebben inmiddels trouwens opgeroepen om geen kinderen meer mee te nemen naar de stembureaus. Omdat het anders te druk kan worden en afstand houden moeilijk wordt. Minister De Jonge zul je de komende dagen maar weinig zien. Hij is in quarantaine, omdat hij volgens de corona-melder-app in de buurt is geweest van een besmet iemand. Het is sowieso niet echt de dag van De jongen vandaag. Vanochtend werd hij al weggestuurd bij het stemhokje, omdat hij geen geldige ID bij zich had. En weer loopt de levering van een partij vaccins van AstraZeneca vertraging op. De komende maanden levert de fabrikant 70 miljoen vaccins in plaats van 90 miljoen. Vorige maand werd het aantal leveringen ook al naar beneden bijgesteld. En kinderen in arme gezinnen in Utrecht kunnen binnenkort een tas vol gratis speelgoed ophalen. Een winkel in de stad is een inzameling begonnen en er is van alles binnengebracht. Frisbee die ze kunnen kleuren, stoepkrijt, sleutelhanger die licht geeft, een bal. In het begin hadden we het opgehangen en eigenlijk ging gelijk mensen op de deur kloppen. Van mogen wij zo'n tasje? Iedereen is er gewoon heel erg enthousiast over. Iedereen wordt er blij van. De mensen die het maken worden er blij van en straks maken we de kinderen blij mee die het gaan krijgen. Nou, als je zelf ook wat ongebruikt speelgoed in huis tot volgende week woensdag kun je zo'n tasje ophalen, vullen en weer inleveren. Daarna wordt het dus uitgedeeld aan kinderen die niet zoveel hebben. En het weer nog, het is bijna overal bewolkt vandaag met soms wat regen of motregen. Nu en dan klaart het even op en het is vanmiddag max een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen eigenlijk overal redelijk goed door... Alleen vanwege een verkeersstop is er vertraging op de A7, de afsluitdijk. Bij de Stevinsluis in beide richtingen 20 tot een minuten tot een half uur oponthoud.